7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado van vorige week... is mogelijk sprake geweest van matchfixing. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk doet er onderzoek naar. Een bestuurslid van de Servische club zou enkele miljoenen euro's hebben ingezet... op een nederlaag van Rode Ster met vijf doelpunten verschil. De wedstrijd eindigde in 6-1 in het voordeel van Paris Saint-Germain. De orkaan Leslie boven de Atlantische Oceaan komt volgens steeds meer berekeningen aan land in het zuiden van Portugal of Spanje. Als dat gebeurt krijgen Lissabon, de Algarve en kustgebieden bij Sevilla in de nacht van zaterdag op zondag te maken met extreem weer. Mogelijk komt de orkaan aan land met windkracht 12. Plaatselijk kan ook 75 tot 100 mm regen vallen. De ontploffing van een F-16 op een basis in België gisteren is waarschijnlijk veroorzaakt door een technicus. Volgens omroep VRT vuurde hij tijdens onderhoud vanuit een ander vliegtuig per ongeluk oefenmunitie af. De F-16 werd daardoor geraakt en brandde helemaal uit. Ook een ander toestel raakte beschadigd. Twee technici liepen gehoorschade op. Waarschijnlijk kostte het incident de Belgische regering tientallen miljoenen euro's. Een basisschool in de Zaanstreek voert na de herfstvakantie tijdelijk een vierdaagse schoolweek in voor groep 5 leerlingen. Het bestuur doet dat vanwege het aanhoudende lerarentekort. De kinderen gaan zeven weken lang op vrijdag niet naar school. Vandaag zijn de ouders hierover ingelicht. Eerder wees de onderwijsinspectie erop dat een structurele vierdaagse lesweek niet is toegestaan. Wel hebben scholen wettelijk de mogelijkheid om zeven keer per jaar een lesweek van vier dagen in te voeren. Het weer. Er trekken wolkenvelden over en er staat een matige, soms vrij krachtige wind. Morgen een dag met veel zon en hoge temperaturen. Het wordt 24 tot 27 graden. Vanaf zondag is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 nog 4 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Goed nieuws over de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... want bij Beverwijk is de weg eindelijk weer vrij. De vertraging vanaf Rottepolderplein is nog wel 10 minuten. En verder ook 10 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam... tussen de afrit Haarlem en Knappend Koenplein. Tot zover de verkeersinformatie.